uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Delen van België kampen opnieuw met zware regenval, onweer en bliksem. Vooral in de provincie Namen zijn straten ondergelopen. In Dinan viel in korte tijd zoveel regen dat er auto's door de straten dreven. Op sommige plaatsen viel 20 tot 30 liter water per vierkante meter. In Waals-Brabant worden modderstromen gemeld van anderhalve meter hoog. En in Luik heeft de gouverneur een spoedoverleg belegd... om maatregelen tegen eventuele nieuwe overstromingen voor te bereiden. Hulpdiensten, brandweer en opvangcentra staan klaar om hulp te bieden. Ook delen van Nederland hebben te maken met stevige buien en wateroverlast. In de Zeeuwse plaatsen Oud-Vossenmeer en Sint-Anna-land zijn straten ondergelopen. Volgens de veiligheidsregio is de situatie onder controle. Ook in het westen van Noord-Brabant zijn meldingen van ondergelopen kelders... in Steenbergen en Bergen-op-Zoom. Het KNMI heeft voor zondagmiddag code geel afgegeven voor het hele land... omdat er dan opnieuw onweersbuien worden verwacht. In de strijd tegen de oprukkende Taliban heeft de regering van Afghanistan een avondklok ingesteld. In 31 van de 34 provincies mogen mensen tussen 10 uur s avonds en 4 uur s'nachts de deur niet uit. De afgelopen twee maanden is het geweld tussen de Taliban en de Afghaanse regering geëscaleerd. Naar schatting heeft de Taliban ongeveer de helft van het land onder controle. De coronamaatregelen in Suriname zijn iets versoepeld. Zo geldt de avondklok vanaf nu pas om 9 uur in plaats van om 6 uur, zoals de afgelopen tijd het geval was. Ook mogen er weer toetsen worden afgenomen op middelbare scholen... en mogen mensen weer met tien man tegelijk bij elkaar komen. Daarnaast mogen onder meer recreatieorden en casino's weer open. Het weer nog, regen en onweer in Groningen en Friesland. In het zuiden trekken de regengebieden juist weer weg koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is er geregeld zon met in de loop van de dag nieuwe regen- en onweersbuien. Het wordt 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.